Clemens Peters met het NOS Journaal. Aan deurlijst gezet. De twintiger is een zoon van de voormalige Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden... die in 2011 door Amerikaanse elitetroepen in Pakistan werd doodgeschoten. Volgens de Amerikanen is Hamza Bin Laden een actief lid van Al-Qaeda... en is hij daarmee een gevaar voor de nationale veiligheid. Doordat hij op de terreurlijst staat... is het Amerikaanse burgers en bedrijven verboden zaken met hem te doen. De vermoedelijke veroorzaker van een flink ongeluk op de A16 heeft zich bij de politie gemeld. De 32-jarige bestuurster heeft tegen de politie gezegd dat ze niets van de chaos had gemerkt en dat ze daarom was doorgereden. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag op de A16 van Breda richting Dordrecht bij Zevenbergen. Omroep Brabant schrijft dat een Fiat 500 over de weg tolde, waarna auto's tegen elkaar en tegen de Fiat zijn aangereden. Bij het ongeval waren vijf auto's betrokken, drie mensen raakten licht gewond. Waterschappen in Nederland hebben steeds vaker te maken met slecht doorstromende watergangen. Veroorzaakt door uitheemse plantensoorten, meldt het CBS. Vooral de laatste tien jaar zijn planten als de grote waternavel en het parelvederkruid aan een opmars bezig. Deze planten zijn in het verleden veel geïmporteerd om vijvers op te leuken. De grote waternavel komt nu maar liefst 150 keer zoveel voor als in 1990. Ook op het land rukt de uitheemse plant op, maar hier is de stijging lager dan bij de waterplanten. Bekende landwoekeren zijn de gele maskerbloem en de Canadese cornoelje. Riyad Mahrez van Leicester City is verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar. De Algerijnse aanvaller bleef de Gabonees Aubameyang van Borussia Dortmund en de Senegalees Mané van Liverpool voor. Les Mares werd in januari 2014 voor een half miljoen euro door Leicester City overgenomen van Lavre. Vannacht blijft het helder en het vriest dan licht tot matig.